Stubenitski met het NOS-journaal. President Trump legt zich niet neer bij het besluit van het Hoge Rechtshof... om zijn importheffingen van tafel te vegen. Hij kondigde in een reactie juist nieuwe heffingen aan. Wereldwijd komt er 10% bovenop de al geldende tarieven. In een persconferentie sprak hij ook vol minachting over de hoogste rechters van de VS... Trump deed voor de eerdere importheffingen een beroep op een speciale noodwet... maar had dat volgens het Hoge Rechtshof nooit mogen doen. De Amerikaanse president wil voor zijn nieuwe heffingen andere wetten gaan gebruiken. Binnen de boer-burgerbeweging is sprake van een richtingenstrijd over de partijleider. Het bestuur kiest medeoprichter Henk Vermeer als opvolger van Caroline van der Plas... maar passeert daarmee de populaire Mona Keizer... Bronnen binnen de partij zeggen dat Keizer zelf ook graag het stokje wilde overnemen. Voor veel BBB'ers kwam de wisseling in de partij op als een verrassing. Dinsdag is er een vergadering waar de voordracht van Henk Vermeer moet worden goedgekeurd. De Nederlandse shorttrackers hebben bij de winterspelen van Milaan voor een verrassing gezorgd door op de aflossing goud te winnen. In de finale versloegen de mannen Zuid-Korea, Italië en Canada. Xandra Velsenboer en Suzanne Schulting zijn er niet in geslaagd... zich te plaatsen voor de finale van de 1500 meter. En in Barcelona is het hoogste punt van de Sagrada Familia bereikt. Afgelopen middag werd het bovenste deel van een kruis op de hoogste kerktoren gehezen. En daarmee steekt de toren van de kathedraal ruim 172 meter boven de stad uit. Er wordt al 144 jaar bijna onafgebroken aan de Sagrada Familia gewerkt.